Goedemiddag, ik ben Bien Buijs en dit is het nieuws van NOS op 3. Op dit moment stroomt het Beatrix Theater in Utrecht vol. En dat klinkt misschien gek, want dat soort plekken liggen door corona helemaal stil. Behalve deze week. Er wordt een proef gedaan met het corona-proof organiseren van evenementen, legt verslaggever Matthijs van de Wiel uit. Dus om te beginnen vandaag een congres met 500 mensen in het Beatrix Theater. Die zijn vooraf getest of worden bij aankomst getest met de sneltest. En dan worden ze ingedeeld in bubbels. Ze krijgen allemaal een om te kijken wat hun bewegingen zijn. En na vijf dagen worden ze allemaal opnieuw getest om te kijken of er straks besmettingen hebben plaatsgevonden. En ze hopen natuurlijk van niet. Later deze week is er ook nog een cabaretvoorstelling. En eind volgende week wordt het onderzoek gedaan bij een voetbalwedstrijd met supporters. En als de onderzoeken goed uitpakken, dan kan er over een tijdje misschien weer het een en ander worden versoepeld. Code rood is op de meeste plekken weer voorbij, behalve in Groningen en Drenthe. En op de Waddeneilanden, daar moet je nog een paar uur extra goed oppassen voor de gladheid. Ook in Zwolle was het vanochtend spek en spek glad. Echt joh, ik eh, ben denk ik al bijna tien keer onderuit gegaan. Gelukkig niet echt, maar bijna. <laughs> Gewoon gezond verstand gebruiken, dat is het allerbeste. Gewoon, als je weet dat het glad is, trek je goede schoenen aan. Ik dacht dat ik vrij goede profiel onder mijn schoenen had, maar dat viel ook wel een beetje tegen. Dus ik ben gewoon glibberend eh, over, de, <laughs> over de stoep gegaan vanochtend. Vanochtend waren de coronatest- en prikplekken dicht. Het grootste deel gaat nu weer open. Het Rode Kruis opent een noodgironummer voor voedselhulp. De hulporganisatie maakt zich zorgen over honger bij honderden miljoenen mensen wereldwijd. En daarom willen ze op bepaalde plekken voedselpakketten uitdelen of gereedschap zoals hengels. Zodat mensen zelf voor voedsel kunnen zorgen. En een verkiezingsdebat van de Onderwijsbond gaat toch niet door. De bond wilde morgenavond een online debat organiseren met de zeven grootste partijen. Waaronder ook de PVV. Maar dat zien de leden van de Onderwijsbond niet zitten. Volgens hen is de PVV tegen alles wat ze willen. Het weer. In het noordoosten kan het dus plaatselijk nog altijd behoorlijk glibberig zijn door ijzel. Verder valt er veel regen. Het wordt 2 tot 7 graden. Morgen opnieuw grijs en wat regen en maximaal 10 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Vooral in het noordoosten van het land. Eh, nog kans op verraderlijke gladheid door ijzel. Vooral op lokale wegen kan het soms nog spiegelglad zijn. Bij de spoorwegen rijden er op een aantal trajecten, vooral in het westen van het land, minder treinen.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 Open their mouth, they grill gleaming that we're cleaning. cleaning. They always be talking that country slang. We like beat that beat in the back beating. beating. I be so low from that chiefin'. I love how he keep my body screaming.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 Our way telling us that country girls are kind of girls they like. Hey, who? I ain't checking for them. Better be straight if you're looking at me. I need a soldier that ain't scared to stand up for me.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 I need a soldier and ain't scared to stand up for me. Known to carry big things if you know what I mean. If it's status ain't hood. looking strong tonight. strong tonight. Just might give one the phone tonight. I'll in the dickies in my zone tonight. zone tonight. He don't know it might be on tonight. Oh, he looking good and he talking right. Tonight. He the type that might change my life. Change my life. Every time he look at me, my girls be like, girls be like that one may be the one tonight.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 Doe ik wat ik doe altijd. Doe altijd. ZFM. say ritme, van ZFM. through, yeah. Crib with a house and pool, yeah. Let her walk through. Bet it on, then that you lose. I love how you move. She a teen and the skin so smooth. Listen to the bands and it only fit two. See it through the lens, everything brand new. Zandvoort en de regio. Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. In de meeste provincies is code rood in de loop van de ochtend afgeschaald naar code geel. Alleen in Groningen, Drenthe en op de Wadden geldt nog code rood vanwege ijzel. Vanochtend vroeg bleven alle GGD-locaties in Nederland voor testen en vaccineren dicht. Om 10 uur gingen enkele locaties in Zeeland alsnog open en later volgden andere GGD-locaties. De Nationaal Coördinator Terrorisme en Veiligheid is bezorgd over de invloed van president Erdogan op Turkse Nederlanders. Met zijn islamiseringsstrategie geeft Erdogan ruimte aan salafistische, soms jihadistische organisaties, zegt de NCTV. En het weer bewolkt, af en toe regen. Het wordt 2 graden in Groningen tot 7 in het zuidwesten.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 Se nota cuando me ve, ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber, es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver. Mami, me tienes buqueado, sí. Si fuera la Uru, me tuviese parqueado, dando siempre arrebatado. Tú no eres mi señora, pero toma cinco mil, gastalo en Sephora. Vuitton ya no compra en Pandora, como piercing a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. cora. Estudiosa, puesta para ser doctora. pero, le gustan los títeres huirleando motora. Yo estoy para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo.